Kees Groot met het NOS-journaal. Leiders van de Europese Unie willen dat Griekenland in de eurozone blijft, maar waarschuwen dat de Grieken zich wel aan hun belofte over bezuinigingen moeten houden. De EU-leiders kwamen gisteravond in Brussel bijeen voor een informeel diner. Er is onder meer gesproken over een voorstel van de nieuwe Franse president Hollande over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet. Volgens EU-president Van Rompuy is dat meer iets voor de langere termijn. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Landen in problemen, zoals Griekenland of Spanje, zijn daardoor goedkoper uit, terwijl voor landen als Duitsland en Nederland de rente omhoog gaat. Bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn dan ook fel tegen de eurobonds. Concrete besluiten zijn er in Brussel niet genomen. Dat moet gebeuren op de eurotop van eind volgende maand. De Olympische Spelen van 2020 worden gehouden in Istanbul, Madrid of Tokio. Doha in het golfstaatje Qatar en de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen, zo heeft het IOC, IOC bekendgemaakt. Doha en Baku probeerden ook al te vergeefs de Spelen van 2016 binnen te halen. Baku heeft nauwelijks ervaring met het organiseren van grote internationale sportevenementen. Een negatief punt van Doha is de grote hitte in de zomer. De stad wilde de Spelen daarom begin oktober houden en dat heeft bij de afwijzing een rol gespeeld. In september 2014 besluit het IOC of het Istanbul, Madrid of Tokio wordt. In Limburg zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken. De VVD wil niet verder praten. De liberalen zien er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken. De verschillen in benadering waren te groot, zo schrijft de partij in een verklaring. CDA-formateur Van Helvoort gaat nu met CDA, VVD en PVDA gesprekken voeren over hoe het nu verder moet. Limburg heeft een demissionair college sinds vorige maand de coalitie van PVV, CDA en VVD ten val kwam.